Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zorginstellingen hebben steeds meer te maken met personeel dat wegloopt. Het blijkt uit de barometer Nederlandse gezondheidszorg. Werknemers vertrekken vaker dan voorheen naar een andere zorginstelling... die meer betaalt of betere secundaire arbeidsvoorwaarden heeft. Ook kiezen ze soms voor heel ander werk. Naast het verloop is ook het ziekteverzuim in de zorg in vijf jaar niet zo hoog geweest. De Belastingdienst heeft tientallen ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag bewust tegengewerkt. Dat schrijft Dagblad Trouw op basis van interne stukken. Van 235 ouders was de kinderopvangtoeslag ten onrechte stopgezet, bleek vorig jaar. Maar bezwaarschriften werden pas na lange tijd in behandeling genomen. Daarnaast moesten de ouders zelf aantonen dat ze recht hadden op de toeslag. Maar vertelde de Belastingdienst niet welke gegevens ze daarvoor moesten overleggen. De man die op Amsterdam CES twee Amerikanen neerstak... was daarvoor al opgemerkt door een speciaal opgeleide agent. Dat heeft de Amsterdamse politiechef Albersberg, gezegd... in het tv-programma Pauw. De spotter riep zijn collega's erbij omdat Jawed S. doelloos rondliep. Net voor ze de man aanspraken stak hij al op de Amerikanen in. Daarna werd hij in zijn heup geschoten. Volgens Albersberg wilde hij zeker nog meer slachtoffers maken. American voetbalspeler Colin Kaepernick is een van de gezichten van de nieuwe Just Do It-campagne van Nike. De quarterback werd in 2016 wereldwijd bekend toen hij knielde bij het Amerikaanse volkslied als protest tegen buitensporig politiegeweld en discriminatie. De actie is daarna vaak herhaald, ook in andere sporten. Nike-directeur Visanotti zei op de Amerikaanse sportzender ESPN dat Kaepernick zijn positie heeft gebruikt om de wereld vooruit te helpen. Het weer, vooral in het zuiden mist. In de loop van de ochtend overal wat zon. Later weer meer kans op buien, mogelijk met onweer en soms veel neerslag. Het wordt 22 graden aan de kust tot plaatselijk 27 land in maart.